Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Zandbergen. Cor, welkom in het programma. Goedemorgen Hans, goedemorgen Zandvoort. Cor, wat heb jij eh, voor vanmorgen eh, voor de luisteraars eh, uitgezocht op deze toch stormachtige uh, regenachtig, want we zijn hier in storm naartoe gelopen. En het is, eigenlijk is het eh, shit weer. <laughs> maar goed, we gaan lekker jazz maken. Wat heb jij uitgezocht? Nou, ik denk eh, een beetje, een beetje big bands-achtig. Want het is toch stormachtig weer, dus dan kan er ook wel een beetje geluid via de radio naar buiten. Ik had, erop ik had erop gerekend en daarom ik, <laughs> heb ik wat rustige muziek tussendoor uh, gaan we draaien. Nou goed, dat loopt. Eh, dat, eh, dat belooft dat. Ik heb wel een, een hoop muzici meegenomen die ook in Zandvoort hebben gespeeld. En je had het over een big band. Ik heb ook een big band meegenomen die... Nou, dat, nou, het was een, een, een aangename verrassing om die band toen in de krocht te horen spelen. En eh, ik geloof dat dat nog nooit uh, op CFM Jazz op zondagmorgen ten gehoor is gebracht. Dus daar zal ik ook een heel mooi stukje van draaien. Goed, luisteraars. Ja, eh, zoals altijd begon ik natuurlijk met Close to You. Gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton, de bekende orkestleider. Ja, wat heb ik al zo uitgezocht? Nou, ik wil beginnen met natuurlijk niet iemand die in de krocht heeft gespeeld hier in Zandvoort. Maar <laughs> ook een fantastisch artiest is. Trouwens zijn er twee. En ik heb gekozen voor John Coltrane op de tenor en Johnny Hartman, de, de crooner. En ik heb het stuk uitgezocht dat heet Die, die Skated to You. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated. write a book for you that brought me fame and fortune too. That book would be like my heart and me, dedicated if I should paint a picture too that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you. because your love is the beacon that lights up my way to you because with you I know a lifetime could be just one heavenly day if I should a twinkling star, one half so wondrous as you are. That star would be like my heart and me, dedicated to you. luisteraars. Eh, deze Foodies Things. E, eindelijk had ik hem dan toch. Uh, Sjoerd Dijkhuizen. Lang gezocht eh, naar deze cd. Maar dankzij jouw koor heb ik hem toch te pakken gekregen. En ja, er was een live uit de Pompoen. In, in Groningen is dat. En hij werd begeleid door Rijn de Graaf, Marius Beets en Erik Ineke. We blijven op zoek gaan naar, naar deze fantastische tenor. En, eh, want ik vind toch de cd, After Hours is het trouwens, heet die cd. En het is eh, ja, hartstikke goed, leuk, fantastisch om naar te luisteren. Maar goed, Cor, wat heb jij voor de luisteraars op de draaitafel eh, neergelegd? Nou, ik zal een beetje zachtjes beginnen. Dus ik heb wat ouder cd'tje van Ellen Harris. Ja. En die speelt dan met het Metropoolorkest. Nou, dan gaan we naar luisteren. Hoe heet het stuk? Het stuk is Looking at the World Through a Rose-Colored Glass. Fantastisch. Looking at the world through rose colored glasses, everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye did guess. I confess, certain someone just said yes. In a bungalow, all covered with roses, I will settle down, I vow. That's why I'm looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. looking at the world through rose colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hue somehow. Why do I feel so spry? Don't wink your eye. Lean yes, I confess. Certain someone just said yes. In a bungalow, all covered with roses, I will settle down, I vow. That's why I'm looking at the world through rose-colored glasses, and everything is rosy now.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 ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're oh mine. Out of the tree of life, I just pick me a plum. Dit was dus Laura Vici met een groot orkest en het eh, liedje heette The Best Is Yet To Come. En zo is ook de, eh, de titel van de cd. Oh, dat is een hele leuke cd trouwens. En is, eh, heel veel bekende mensen spelen er toch wel mee hoor. In dat, het orkest. Het is een, ik denk geen bestaand orkest, maar samengesteld speciaal voor deze opname. Nou, we hadden het over een beetje big band. En ik zei al dat, wij, dat ik aangenaam verrast was in de, in de krocht toen, dan, toen er een big band kwam. En die band heette... Cabanza, big band Cabanza. En eh, uiteraard hadden ze een cd bij zich. En eh, die heb ik, eh, hebben we gekocht, hè, Cor. En ja, gewoon een hele leuke amateurband met eigenlijk zowat professionals erbij. Ik heb gekozen door een stuk geschreven door Van Heusen en Burke. Het is een arrangement van, de, van Thijs Welvaart. En volgens mij is dat de dirigent. En een solo van Adam Spoor op de tenor. Een Zandvoorter trouwens. Eh, eh, ook regelmatig bij ons in het programma te gast. Uh, luistert u naar Cabanza in polkadots en moonbeams. country dance was being held in a garden. I felt a bump and heard my beg your pardon. Suddenly I saw polka dots as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps few things more. Now in a cottage built of lilac. and moonbeams when I kissed her. Ja, luisteraars, dit was natuurlijk eh, Open Country, geschreven, gearrangeerd door Paul Berner. Paul Berner die heeft een prachtige cd gemaakt. Open Country heet hij. En het is een basspeler. Hij was ook een paar jaar geleden in de, in de krocht. Als eh, vervanger van uh, Tom Timmermans nee, Erik Timmermans. En eh, het was fantastisch. Nou, deze cd had hij toen bij zich. En de eh, stukken die erop staan zijn werkelijk fantastisch. Hij werd begeleid door onder andere Monty Alexander op de piano. Frits Landersberg vibrafoon. Ed Verhoef gitaar. En Dre Pallemerts op de drums. Een cd om niet te verspaden. Leuk om deze weer eens, eh, weer eens na jaren op uh, Jazz op deze zondagmorgen te laten horen aan uw luisteraars. Goed, Cor. Eh, wij hebben nog een kwartiertje voordat we naar de klok van 11 gaan. En dan gaan we het volgende stuk van ons jazzprogramma doen. Maar wat heb jij op de rijtafel neergelegd? Ik heb nu een stukje van uh, Curtis Stigers. Het is niet te geloven, die heb ik ook straks bij me. Ja, dat is dan jammer. Maar <laughs> dan heb ik een stukje van... Your mind is on vacation. We gaan naar hem luisteren. Sitting there yakking right in my face. Gonna have to put you in your place. You know if silence was golden couldn't raise a dime. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. You're quoting figures yeah, and dropping names. You're telling stories about the days. You're over laughing when things ain't funny. You're trying to sound like you're money, you know if talk was criminal, you'd lead life of crime. Because your mind is on vacation and your mouth is working over promises that you can't keep. You don't like this little song I'm singing? Just grin and bear it. All I can say is if the shoe fits, wear it. And if you must keep talking, please try to make it right. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. was het nummer Blanco no Samba van het orkest van Lorenzo Tucci. Lorenzo Tucci, hebben we daar, daar wel eens wat van gedraaid? Eh? We hebben er wel eens wat van gedraaid, ja. Want de, naam komt mij eigenlijk, moet ik zeggen, nooit van gehoord van die, eh, van die man. Maar goed, ja, hij heeft een leuke band. Ja, het is heel leuk. Band. Eh. Is het een Nederlander? Of, nee, het is het is een buitenlander. Zuid-Europa. Zuid-Europa, goed. Nou, ik heb een, eh, drie weken geleden hadden we in de krocht een eh, trombonist, een, een Belg. En ik ben er zelf jammer genoeg niet geweest, want ik, eh, ik was jarig die dag. Dus dan moet je, heb je andere verplichtingen. Maar ik hoorde dat, dat de zaal goed vol zat. En dat het eigenlijk een fantastisch, fantastisch middag was. Middag was met, dat, Hans, dat had Hans met zijn trawant Hans Rijmers die trouwens eh, in tweede uur ook nog even langs komt. Want die heeft natuurlijk weer wat te vertellen over het volgende concert. Wat in eh, volgende maand natuurlijk er is. En eh, goed, ik heb wel een stukje muziek uitgezocht. Maar misschien neemt hij ook nog wel wat mee. Ik weet het niet. Maar goed, er was een, een tromboniste, Phil Abraham. Een belletje. En nou, ja, spelen kon hij goed. En ik heb een cd van hem gekregen. En dat gaat over allemaal songs van de Beatles. En eh, nou ja, goed, je kan van alles uitkiezen. Ik heb gekozen voor u luisteraars en voor mezelf en voor koor. En voor een kleine gasten in de, in de studio. Ehm, die zit mee te luisteren. Arts Day Night. u naar, luistert u naar Phil Abraham. Ja, luisteraars, en zo zitten we al eh, tegen de klok van 11 en zit het eerste uur ZFM eh, Jazz er op deze regenachtige, stormachtige jazz zondagmorgen er alweer op.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 Ze kopen een kaartje en willen pas tegen sluitingstijd weer naar buiten gaan. Het is de bedoeling dat 650 kunstenaars en sympathisanten meedoen. Dat is het maximum aantal bezoekers dat is toegestaan. Daardoor zouden andere mensen zoals toeristen niet meer naar binnen kunnen. Vandaag is de laatste dag van de krokusvakantie. De kunstenaars zeggen dat ze teleurgesteld zijn in het kabinet omdat kunst door een btw-verhoging per 1 januari flink duurder is geworden. Ze verkochten al minder door de financiële crisis. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem besloten tot strafmaatregelen tegen het regime van de Libische leider Gaddafi. Er komt een wapenembargo en de bankrekeningen van Gaddafi en zijn familie worden bevroren. Ook staat in de VN-resolutie dat ze geen toegang tot andere landen zullen krijgen. Het internationaal strafhof in Den Haag moet volgens de resolutie gaan bekijken of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. In 13 grote steden in China hebben politie en ordentroepen opnieuw demonstraties voorkomen. Voor de tweede week op rij werd via internet opgeroepen tot protest. In navolging van de betogingen in Tunesië en Egypte. Maar onder meer in Peking en Shanghai werd voorkomen dat mensen de straat op konden gaan. De politie controleerde de plekken waar betogers zouden samenkomen en journalisten werden er op afstand gehouden. Enkele Duitse journalisten in Peking zijn volgens hun werkgevers opgepakt. Vorige week werden de demonstraties ook voorkomen. Het communistische bewind in China is er veel aan gelegen de protesten in de kiem te smoren. Iedereen die de stabiliteit van de staat in gevaar zou brengen, wordt opgepakt.